Maar volgens Wilders klopt daar helemaal niets van. Hij ontkent dat de bezuinigingen leiden tot ontslagen in de sociale werkvoorziening. Het weer, bewolkt en nevelig, het is 3 tot 5 graden. Morgen breekt op steeds meer plaatsen de zon door en dan wordt het maximaal 8 graden.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 Dat melden betrouwbare bronnen in Den Haag. Vanavond wordt een besluit verwacht... Het is te onrustig in de golfstaat nu demonstranten slaag zijn geraakt met de politie en het leger. Het bezoek staat gepland voor zondag tot en met volgende week dinsdag. De EU-landen gaan sancties opleggen tegen Libië. Bedrijven mogen geen wapens meer leveren, Libische leiders mogen niet meer in de EU komen... en ze kunnen ook niet meer bij hun banktegoeden in Europa. De VN-veiligheidsraad kondigde in het weekend vergelijkbare sancties aan. Frankrijk stuurt twee vliegtuigen met hulpgoederen naar het oosten van Libië. Dat deel van het land wordt niet meer door de overheid bevoorraad. Daardoor dreigt een tekort aan voedsel en medicijnen, melden hulpverleners. Jongeren in het oosten van Libië maken zich op voor een mars naar Tripoli... om de Libische leider Gaddafi ten val te brengen. De EU zegt dat het regime geen enkele controle meer heeft over de olieindustrie... en dat de velden in handen zijn van opstandelingen. In Tripoli zijn weer demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen Gaddafi. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi schoten in de lucht... en volgens sommige berichten hebben ze de demonstratie neergeslagen. De Franse actrice Annie Girardot is overleden. Ze begon haar carrière in 1954 en speelde in films zoals La Gifle, Docteur Françoise Gaillan en La Pianiste. Ze ontving verschillende Césars. Sinds 2007 zat Girardot in een verpleeghuis omdat ze leed aan de ziekte van Alzheimer. Annie Girardot was 79. Minister Van Bijsterveld is blij met het advies van de Onderwijsraad dat leraren in Nederland beter moeten worden opgeleid. Het advies is volgens haar in lijn met de ambities van het kabinet. De onderwijsraad vindt dat nieuwe leraren het masterniveau moeten halen en het andere